Het vrachtschip vloog vorige week bij Ameland in brand. Inmiddels ligt het boven oog en is het vuur uit. Bij voetbalgeweld in Zweden zijn twee mensen gewond geraakt. In Stockholm brak een vechtpartij uit tussen fans van FC Twente en Hammerbu. Die clips clubs spelen vanavond tegen elkaar in de voorronde van de Conference League. Eerder liep de thuiswedstrijd ook al uit de hand. Twente-keeper Unnestal baalt dat de redden de wedstrijd overschaduwen. We hebben geen supporters bij door die eh, eh, thuiswedstrijd. Eh, dat is heel jammer. En uh, zeker, het speelt overal mee. Je ziet het ook met de politie die, die bij jou meegaat. En eh, dat is heel jammer. Ondanks dat er dus geen Twente-supporters mee mogen... waren er toch fans op eigen houtje naar Zweden gegaan. De winkel Big Bazaar raakt steeds dieper in de problemen. In de krant het FD staat dat de budgetwinkel al niet overal de huur kon betalen. Maar nu lijkt het erop dat ze vanwege alle geldproblemen ook hun voorraad moeten gaan veilen. Een geldschieter van Big Bazaar eist dat omdat de winkel de rente maar niet betaalt. En TikTok is dé plek voor lieve kattenfilmpjes, inspiratie voor recepten en natuurlijk lifehacks. Zo tikt nu een video waar een Amerikaanse hotelmanager een tip deelt flink wat views aan. Gebruik nooit de grote gratis flessen shampoo en conditioner van het hotel, zegt ze. Why? Because they're not secure. These can come off and the previous guests can put anything they want in there. They can put hair color, bleach anything in these. Don't ever use these. De hotelgasten voor je kunnen er van alles in gedaan hebben... zoals bleek of haarverf. Neem dus toch maar gewoon je eigen spullen mee... of vraag aan de receptie een nieuw flesje. Krijg je nog het weer, nat en grijs.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 Het schip met bijna 4000 auto's aan boord ligt nu uitgebrand bij Schiermonnikoog. Ondanks internationale druk weigert de Nigerese koepleider generaal Tiani... de afgezette president Bazoum terug te laten keren. Buurlanden dreigen met militair ingrijpen. Het weer in de loop van de ochtend opnieuw buien, maar in de middag droog met zon.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 first left me, I didn't know what to say. I never been on my own that way. Just sat by myself all day. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end.